Dooral Door met het NOS-journaal. Mensen die hun huis verduurzamen kunnen die investering maar moeilijk terugverdienen. Hun bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen zal daarom veel kleiner zijn dan waar het kabinet van uitgaat. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Het kabinet wil dat alle woningen in 2050 van het gas af zijn en energie-neutraal zijn. De huidige subsidieregelingen zijn volgens het planbureau niet genoeg om dat financieel aantrekkelijk te maken. Ruim een derde van de middelbare scholieren vreest voor een leerachterstand door de coronacrisis. Ook voelden vier op de tien zich eenzaam in de crisistijd. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht, waar de Telegraaf over schrijft. De universiteit peilt jaarlijks de stemming onder derdejaars scholieren. Met name VMBO'ers zijn somberder over hun slagingskansen. De lockdown in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland is verlengd tot en met komend weekend. Volgens premier Ardern is dat nodig om de corona-uitbraak in de grootste stad van het land beter onder controle te krijgen. In Auckland zijn ruim anderhalve week strenge maatregelen van kracht vanwege een cluster met zo'n 150 besmettingen. Die uitbraak begon bij een familie in de stad. Tot dat moment was Nieuw-Zeeland ruim drie maanden virusvrij. Kijkers van gemanipuleerde video's van bijvoorbeeld politici... kunnen negatiever gaan denken over die persoon... blijkt uit een studie van de Universiteit van Amsterdam. Onderzoekers lieten 140 mensen kijken naar een video van oud-CDA-leider Buma... die ze door een slim algoritme andere dingen lieten zeggen dan hij werkelijk had gezegd. De meeste deelnemers zagen niet dat er met de beelden was gerommeld. Bayern München heeft gisteravond de Champions League finale gewonnen van Paris Saint-Germain.